Michel Koenen met het NOS-journaal. Rond Amsterdam rijden er vannacht geen treinen meer... door een grote storing bij de verkeersleidingspost. De verwachting is dat die storing ook impact zal hebben op de ochtendspit, melden ProRail en de NS. Treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol ligt al urenlang plat door twee storingen. aan het einde van gistermiddag werd duidelijk dat er problemen waren bij de verkeersleidingspost. En rond 8 uur reden de eerste treinen weer, maar ruim een half uur later ging het opnieuw mis. Volgens ProRail gaat het om hetzelfde probleem. In de Amsterdam Arena was een concert van Harry Styles met tienduizenden bezoekers. In de Ziggo Dome worden mensen opgevangen die niet terug naar huis kunnen. NS zet geen bussen in. Bijna de helft van de MKB'ers durft de hogere kosten voor inkoop niet door te berekenen aan klanten. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral horecaondernemers doen dat uit vrees dat klanten weglopen of minder uitgeven ook MKB'ers in de cultuursector, sport en recreatie... vrezen dat klanten door hogere prijzen thuis blijven. In Emmen is gistermiddag een pizzabezorger van 17 om het leven gekomen... nadat hij met zijn scooter op een trein was gebotst. Het gebeurde rond 5 uur op een spoorwegovergang. En de jongen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En volgens de Telegraaf is Peter Bos dicht bij het tekenen van een contract bij PSV. Volgens de kant ligt hij pole position om trainer te worden van de Eindhovenaren. Het Eindhovens Dagblad meldde eerder al dat de 59-jarige Bos als topkandidaat wordt gezien... om de opgestapte Ruud van Nistelrooy op te volgen. PSV zou graag een ervaren Nederlandse trainer willen. Hij heeft ook goede banden met algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Ernest Stewart. Zijn vaste assistent Rob Maas is in Eindhoven geboren en getogen. Het weer nog. Vannacht is er nauwelijks bewolking en koelt het af naar 6 tot 10 graden.